uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Premier Rutte begrijpt niet waarom de politie nog altijd actie voert. Net als minister Plasterk benadrukt hij dat de ambtenaren een loonsverhoging krijgen van ruim 5 en een eenmalige uitkering van 500 euro. De premier noemt dat echt veel. De afspraken met de bonden werden voor het zomerreces gemaakt. De FNV tekende het akkoord niet en dreigde vanmorgen met acties, onder meer in het openbaar vervoer. De politiebonden voeren al maanden actie voor een betere CAO. Bij de politie zijn tot nu toe 263 tips binnengekomen over de afpersingszaak rond supermarktketen Jumbo. In juni plaatste een onbekende explosieven bij Jumbo-filialen in Groningen en Zwolle. De afperser eist een groot geldbedrag in bitcoins. Gisteren riep de politie burgers op om mee te zoeken naar de dader, vermoedelijk een man tussen de 20 en 40 jaar uit Groningen. Mensen die informatie hebben kunnen terecht op een speciale website van de politie. Daar staat ook informatie uit het dossier. Door een storing bij T-Mobile kunnen sommige klanten niet bellen of gebeld worden. De beller wordt direct doorgeschakeld naar de voicemail. Het probleem is volgens T-Mobile een storing in de software. Wanneer die is verholpen is niet bekend. T-Mobile heeft in Nederland 3,7 miljoen klanten. In Hoek van Holland is geen vluchtelingenstroom op gang gekomen. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff gezegd. Er werd rekening mee gehouden dat er meer vluchtelingen naar Nederland zouden komen... vanwege strengere controles in Frankrijk en Engeland... Maar dat is volgens Dijkhoff niet gebeurd. Hij zegt dat dat komt door een gerichte aanpak in Hoek van Holland. In Rotterdam is ingebroken in het huis van een officier van justitie. De dieven namen onder meer USB-sticks mee met daarop delen van twee strafdossiers. Het gaat om een drugszaak en een andere grote zaak. De USB-sticks waren niet beveiligd. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In de loop van de middag opnieuw flinke onweersbuien met lokaal veel regen. Temperatuur 24 tot 27 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden 4 kilometer. De A27 Utrecht richting Gorkum voor Houten 4 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 I'll Out girl, so I really want this in the day. Oh, Jesus Christ. Say, got to remember this, and that's the only thing I got. Yum, yum, give me some. Yeah. Uh, uh, uh, yum, yum, give me some.